Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door brand Hollandse Poeldijk kunnen bewoners van 40 huizen voorlopig niet naar huis. De rookschade aan de woning is zo groot dat mensen mogelijk een paar dagen niet naar binnen mogen. Vier mensen die rook hadden ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht. Frankrijk en Spanje willen dat er in de Europese Unie gesloten opvangcentra voor migranten komen. Met dat voorstel gaan de leiders van beide landen vandaag naar de speciale migrantentop in Brussel. Het plan wijkt af van het voorstel van EU-president Tusk. Die wil migrantencentra buiten de Europese Unie. Turkije houdt vandaag dubbele verkiezingen. Bijna 60 miljoen Turken mogen stemmen voor een president en een parlement. President Erdogan heeft de verkiezingen vervroegd om de invoering van het presidentiële systeem te versnellen. Dat geeft de president meer macht. Als geen van de presidentskandidaten vandaag een meerderheid haalt, volgt over twee weken een nieuwe ronde. De Amerikaanse regering heeft 522 kinderen van illegale immigranten herenigd met hun ouders. Vanochtend worden nog eens 16 kinderen weer naar de ouders gebracht. Door de strenge regels werden kinderen van illegalen bij het binnenkomen van de VS gescheiden van hun ouders en apart opgevangen. Op die maatregel kwam zoveel kritiek dat president Trump woensdag een decreet ondertekende om aan de scheiding een eind te maken. Het gaat nog dagen duren voordat weggelekte stookolie uit de haven van Rotterdam is opgeruimd, zegt de veiligheidsregio. De kans bestaat dat tot aan Hoek van Holland stranden zijn vervuild. Er zijn al dieren gezien die olie op hun veren hebben. De olie kwam uit een Noorse tanker die gisteren tegen een stijger voer. 200 ton stookolie kwam in het water terecht. Het weer nog vandaag veel bewolking, een enkele bui en het wordt 17 tot 19 graden. Vanaf morgen wat warmer en meer zon.